NASA heeft al vier robonauten gebouwd en ontwikkelt nog meer robots. Volgens NASA is de robonaut bepalend voor de toekomst van de ruimtevaart, omdat ruimtereizen straks verder zullen gaan dan een lage baan om de aarde. Dat het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt met hier en daar wat regen.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 So you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energy energies mix and begin to multiply.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 In het Pentagon wordt nagedacht over een beperking van 80%, zeggen hoge functionarissen. Nu heeft de VS 1790 kernwapens. In de meest vergaande voorstellen zouden er nog 300 overblijven. Dat is het laagste aantal sinds de jaren 50. In het nieuwe startverdrag tussen de VS en Rusland staat dat ze ieder het aantal kernwapens zouden verminderen tot 1550 in 2018. President Obama heeft steeds gezegd dat hij nog verder wil inkrimpen. Zes jaar na de verwoestende orkaan Katrina heeft de laatste familie in New Orleans weer een eigen huis. Dat heeft de Amerikaanse organisatie voor rampenbestrijding FEMA bekendgemaakt. Na de orkaan, die New Orleans in augustus 2005 deels verwoestte, stelde de FEMA woonwagens ter beschikking voor de mensen die dakloos waren geworden. Zo'n 92.000 families in de staat Louisiana maakten daar gebruik van. Door Katrina liep ongeveer 80% van New Orleans onder water. 1500 mensen kwamen om. Na de orkaan was er veel kritiek op de FIMA vanwege de gebrekkige hulpverlening. De Amerikaanse acrobaat Nick Wallenda heeft toestemming gekregen om over een touw de Niagara-watervallen over te steken. Wallenda wil een touw spannen van 550 meter lengte, 21 meter boven het water. De Niagara-watervallen liggen op de grens van de VS en Canada. De Amerikanen hadden al toestemming gegeven voor de stunt, de Canadezen nu ook. Wallenda wil de watervallen komende zomer oversteken.